Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Horecazaken en cafés komen steeds vaker in de problemen. Veel van hen hebben tijdens de coronaperiode geld gekregen van de overheid. En nog zo'n 233.000 bedrijven moeten dat terugbetalen. Maar ondanks dat de rasjes weer vol lijken te zitten... is dat voor veel van hen een probleem. Dat merkt ook deze adviseur. Hij krijgt de laatste tijd veel telefoontjes van horecaondernemers... die geen andere uitweg zien dan stoppen. eigenlijk verwacht je dus dat als, je nu niks, als, als er nu niet iets eh, structureel verandert... dan ga je eigenlijk failliet, als ik het zo hoor. Oh, ja, ja, dat kan niet anders. Vanaf september kunnen er zelfs deurwaarders bij de bedrijven langskomen met schuld. De Belastingdienst wil vanaf dan echt geld gaan zien. Het Openbaar Ministerie moet stoppen met de strafzaak tegen een man die wordt verdacht van seksueel misbruik. Hij zou in een gemeenschap van Jehovah's getuigen een kind van acht hebben misbruikt. Het OM heeft in het onderzoek naar de zaak vertrouwelijke informatie van de kerk gebruikt. En dat mag niet, daarom mag het OM de man niet meer voor deze zaak vervolgen. De Braziliaanse topvoetballer Neymar gaat definitief verhuizen. Hij vertrekt naar Al Hilal in Saoedi-Arabië. Bij die club gaat hij 160 miljoen euro verdienen. Neymar speelde hiervoor bij Paris Saint-Germain. En een soort van bijbelse plaag in Groningen, in het dorpje Beerta. Geen honderdduizenden sprinkhanen, maar torren overspoelen een straat aan de rand van het dorp. En de huizen. Deze vrouw woont er sinds de jaren 80, maar heeft dit nog nooit meegemaakt. Ik ken naar pantoon zeggen, ik wil op beer. Ik moet eerst alles optillen. Mijn kussens, mijn dekbeer overtrek. Ik moet overal kijken of ik geen torren lopen zou. Ze zegt dat de toren zelfs in haar bed en de kledingkast zitten. De gemeente zegt dat de aardbei-loopkevers de huizen binnenkomen vanwege het licht. En zet zelf de komende weken juist de straatverlichting uit. Om de kevers niet te stimuleren de wijk in te komen. En dan nog het weer. Komende nacht koelt het af naar tussen de 10 en 15 graden. Dus kans op mist.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 Eh, u hoorde een nummer van Jean-Baptiste Frederik Isidor eh, Baron Tielemans. Ook wel bekend als uh, Toets Tielemans. Het nummer heet Dr. Pretty en het was van het gelijknamige album. zoals gezegd, vanuit Zandvoort ZFM Jazz. En het volgende nummer dat ik klaar heb staan is van een... een goede saxofonist uit vorige eeuw, uit Boston Sonny Stitt. En hij speelt samen met het eh, Oscar Peterson trio Easy Does It. Oscar Petersen trio. Het lijkt bijna wel of die zingt op die saxofoon. Maar het is eh, prachtig. Dit zijn nog eh, een paar nummers die ik over had van mijn vorige uitzending... waarbij eh, de saxofoon centraal stond. En vandaag heb ik niet echt een thema. Ik heb gewoon muziek uitgekozen, jazzmuziek... waar ik zelf heel erg van hou. En het is toch wel een beetje mainstream. En in de tweede uur ook een paar crooners met, met big band... Wat ik ook ontzettend mooi vind. Het eh, volgende wat ik klaar heb staan, dat is een, eh, nummer van eh, Carmen McRae. En Carmen McRae is uit de vorige eeuw, geboren in 1920 in New York. En zij werd wel gezien als een van de invloedrijkste jazzvocalisten van de 20e eeuw. En ze wordt eigenlijk wel herinnerd omdat zij toch wel een eigen interpretatie gaf aan de, ja, aan de lyrics van het liedje.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 en toch wel een charismatische uitstraling... staat Baker ook bekend als de mooie jongen. Hij eh, kan natuurlijk prachtig trompet spelen. En ook, zoals hier, dit het nummer wat ik net gespeeld heb... heeft natuurlijk ook een prachtige, prachtige stem volgende wat ik klaar heb staan is een, wat meer van deze tijd. Erik Schot, een, eh, een Amerikaanse jazzpianist. Ik heb een mooi nummer uitgekozen en het heet Along Came Betty. Als de techniek een beetje mee wil werken. Ook ik luister naar ZFM Radio. the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone. Without a dream in my heart, without a love of my own. home I heard somebody whisper, please adore me And when I looked, the moon had turned to gold Blue moon, now I'm no longer alone Without a dream in my heart Without a love of my own Without a love of my own Laura Pucci met het nummer eh, Blue Moon van het album Laura Goes East. En het eh, is een leuk eh, album, dat is uitgebracht in 2020 door Laura Fici, logisch. Ehm, maar zij is onwijs geliefd en bekend in het Verre Oosten. En ehm, deze plaat is dan ook opgenomen met, in het Verre Oosten, in de studio. Ik geloof, weet niet helemaal zeker, maar ik denk China of Japan. En ook allemaal met muzici van daar. Dus het is eh, wel grappig. In 2020 uitgebracht Laura Coast East. zijn in dit geval dan ook Erik Inek op drums, Nederlander. En Marius Beets op piano. Prachtige saxofoonklanken van uh, Duck Web. Van het album Duck Web in Holland. En het nummer heet ook eh, Invitation. Waarschijnlijk omdat hij uitgenodigd was in Nederland. Ik verzin het maar even. Het, eh, het volgende wat ik klaar heb staan is ook nog van Nederlandse bodem. En het is een, zangeres. Ja, ik vind het wel een hele... Ze heeft een bijzonder mooie stem. En een Nederlandse zangeres. Haar naam is Anne Burton... En uh, ik heb een nummer uitgekozen, het heet Sonny. En het wordt uh, vertolkt samen met Louis van Dijk en uh, Piet Noordijk op saxofoon.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 care. Lord knows I, am not a schoolgirl, in the fury of her first affair. Will it ever cloy? This odd diversity of misery and joy feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about a boy. could employ a little magic that would finally destroy this dream that pains me and enchains me, but I can't because I'm About the Boy van eh, Dina Washington. Dina Washington eh, in de vroege vorige eeuw, 1924 geboren. Eh, ook zij vind ik een prachtige stem. En het is toch wel bijzonder dat er zoveel, eigenlijk zoveel vrouwen in de, in de jazzmuziek groot zijn geworden als vocalist. Na ehm, naar een andere Amerikaanse muzikante, ook muzikante, een vrouw, Alexa Tarantino geboren in 1990, dus vrij veel jonger. En ze speelt eh, saxofoon. En dat is ook eh, hiermee is ook maar weer het bewijs dat ook onder, onder jonge muzici de jazzmuziek echt nog wel leeft. Zoals gezegd, eh, Alexa Tarantino met het nummer Undercut. 2000 overleden Julie, uh, Julie London. En het bijzondere van Julie, eh, Julie, Nou, ik verslik me helemaal. Het bijzondere over Julie London was... dat ze een bijzonder eh, lage, zwoele, rokige stem had... maar met een beperkt bereik. En vooral geschikt voor blues en ballads. Het soort songs dat in het Engels torch songs wordt genoemd. Ze zong als een crooner dicht tegen de microfoon... wat een intiem en sensueel effect had... In totaal zou ze 32 albums uitbrengen op Liberty. En eh, haar laatste opname was My Funny Funny Time... voor de soundtrack van de film Sharky Machine uit 1981. We zijn alweer aan het einde gekomen van het eerste uur jazz... hier bij eh, ZFM in Zandvoort. Elke zondag van 10 eh, tot 12. Mijn naam is Marco. Ik vind het heel fijn dat u luistert. En ik ga dit uur afsluiten met een een Nederlandse zangeres. Ik heb eerder dit uur ook al een eh, nummer van haar aangedraaid. Ze heeft ook een, eh, een prachtige stem, vind ik persoonlijk. En ze heeft ook een beetje de... Eh, ze kan net even... Een beetje, hoe zeg je dat in de jazz? Net even na de tel zingen, zeg maar. een beetje... Ja, dat lijkt net, net even daar achteraan. Haar naam is Anne Burton en het nummer wat ik heb is Can't Face the Music.